Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Sjiïtische Hezbollah-beweging zegt dat er meer onbemande vliegtuigjes naar Israël zullen worden gestuurd. Afgelopen weekend haalde Israël zo'n drone neer in de buurt van een kerncentrale. Hezbollah zegt dat het niet de eerste drone was en dat het ook niet de laatste zal zijn. Bij een grote brand in een loods in Bozem in Friesland zijn drie gewonden gevallen. Omdat er asbest in het gebouw zit, worden woningen in de buurt ontruimd. Asbest is in 17 woningen terechtgekomen. Omwonenden worden opgevangen in een café. De inwoners van Bozem wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden. Verschillende brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan er ook drie auto's in de brandende loods. Uit het Zaans Museum is gisteren een kunstwerk gestolen. Het is het schilderij Storm op Zee van Jan van der Linden. Volgens het museum in Zaandam is het schilderij op hardhandige wijze losgetrokken en daarna meegenomen. Het werk maakte deel uit van een tentoonstelling van kunstenaars met een beperking. Turkije gaat vaker Syrische vliegtuigen controleren. Gisteren werd een Syrisch passagiersvliegtuig onderschept dat op weg was van Moskou naar Damascus. Het toestel bleek militair materieel en munitie aan boord te hebben, bestemd voor het Syrische leger. De Turkse regering zegt dat ze vastberaden is om een eind te maken aan wapenleveranties aan Syrië via het Turkse luchtruim. De Amerikaanse acteur Danny Glover gaat een rol spelen in een Curaçaose film over de slavernij. Lover is vooral bekend van films als Lethal Weapon en The Color Purple. De film gaat over de legendarische Tula, die op Curaçao een slavenopstand leidde en daarom werd geëxecuteerd. Ook Jeroen Krabbe, Derek de Lind en Barry Hay spelen in de film. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Het weer bewolkt en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Ook komende dag regenachtig, vooral in de ochtend.